Daarna kwamen er veel toezeggingen van rijke Franse families... maar er kwam tot nu toe maar weinig van binnen. Daardoor konden de eerste reparaties alleen gedaan worden... door kleine donaties van particulieren. De 100 miljoen die nu is geschonken komt van de familie Pinault... die onder meer de modemerken Gucci en Yves Saint Laurent bezit. In een auto in Duivendrecht bij Amsterdam is een man doodgeschoten. Het slachtoffer werd rond half zes vanavond aangetroffen... in de buurt van Volkstuinen. Wat er is gebeurd kan de politie nog niet zeggen... maar de politie denkt wel te weten wie het slachtoffer is. De Haagse wethouders De Mos en Gernawi, die verdacht worden van corruptie, treden tijdelijk terug. Ze geven daarmee gehoor aan de oproep van burgemeester Krikken. De twee ontkennen, maar zeggen dat ze het onderzoek niet willen frustreren. Verder zeggen ze dat ze altijd naar eer en geweten hebben gehandeld. De twee wethouders worden verdacht van het tegenbetaling regelen van vergunningen en corruptie. Ze zijn vanmiddag door de Rijksrecherche verhoord. Ook een raadslid van de groep De Mos wordt verdacht van betrokkenheid. In verband met het onderzoek zijn werkkamers en woonadressen doorzocht. Ook waren er huiszoekingen bij drie Haagse ondernemers. Bij een van die drie is een vuurwapen gevonden. In de Champions League is Real Madrid in de poolfase ontsnapt aan een tweede nederlaag. In Madrid stond de ploeg met 2-0 achter tegen Club Brugge, maar uiteindelijk werd het 2-2. De tweede goal van Real viel nadat Club Brugge met 10 man kwam te spelen. Vormer kreeg zijn tweede gele kaart. Het weer vanavond blijft buiig.